In zijn stad ging er zoveel mis bij de verkiezingen dat vandaag alle stemmen worden herteld. Een van de problemen was dat er verschillende mensen tegelijk in een stemhokje stonden. Sommige van die mensen hadden hulp nodig bij het lezen van de stembiljetten. Daar moet iets aan gebeuren voor de volgende verkiezingen, vindt Abu Taleb. In de kieswet staat dat alleen mensen met een lichamelijke beperking bij het stemmen mogen worden geholpen. In de Tweede Kamer is een motie van treurnis aangenomen tegen minister Verburg. De motie, milde vorm van een motie van afkeuring, is ingediend door de Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD, GroenLinks en D66, een Kamermeerderheid. De Kamer vindt dat Verburg steek heeft laten vallen rond de glossie Gerda en niet duidelijk genoeg haar excuus aanbiedt. Kern van de kritiek is dat het blad te veel over de persoon van de minister gaat. Verburg en premier Balkenende erkenden dat de glossie niet voor herhaling vatbaar is... en dat de naam en de vorm van het blad achteraf anders hadden gemoeten. Volgens hen was de glossie bedoeld om de aandacht te vestigen op het beleid van het ministerie van Landbouw... en deugde de intenties. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft Israël en de Palestijnen opgeroepen de vredesbesprekingen te hervatten. Hij zei dat het vredesproces niet stil mag komen te staan vanwege een conflict over bouwplannen van Israël. Tegelijkertijd was Biden opnieuw kritisch over het Israëlische plan voor de bouw van huizen in Oost-Jeruzalem. De Palestijnse president Abbas eist dat Israël het plan intrekt. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. De temperatuur ligt rond de 6 graden.